Nieuws van 6 uur. Jeroen van Kam met het is een overwinning behaald bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Het Hof staat een groot deel van zijn plannen voor een inreisverbod toe. Het gaat om een inreisverbod van 90 dagen voor de inwoners van zes overwegend islamitische landen. Met de maatregel wil Trump het aantal vluchtelingen verminderen en terroristen buiten de deur houden. De staat Washington achter dit in strijd met de grondwet en had daarom een zaak aangespannen. Daarna werd het inreisverbod opgeschort door een federale rechtbank en het federaal hof van beroep in San Francisco. De hoogste rechters staan het inreisverbod nu in een voorlopige uitspraak toe, maar hebben wel bepaald dat het niet geldt voor mensen met een zwaarwegende reden om in de VS te zijn. Bijvoorbeeld als ze familie of een baan in Amerika hebben. Een zwaardrijder die vorig jaar februari na een ruzie in de trein een conducteur neerstak bij Landgraaf heeft tbs gekregen. Maar het Litouwen is volgens de rechter volledig ontoerekeningsvatbaar en volgens deskundigen is de kans op herhaling groot. Daar moet de man zich laten behandelen. Gemakkelijk wordt dat niet, want hij spreekt alleen Litouws. De rechtbank wil nu dat de dwangverpleging zo spoedig mogelijk wordt overgedragen aan Litouwen. Gerrit Zam wordt de nieuwe informateur. De VVD volgt Herman Tjenk Willink op en gaat de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie leiden. Dat bevestigen bronnen in Den Haag. Zam was twaalf jaar lang minister van Financiën en daarna topman van ABN AMRO. De VVD wilde hem graag als informateur en de andere partijen gaan daarmee akkoord. Zomergroenten in pot of blik bevatten vanaf volgende zomer geen suiker meer. Dat hebben de brancheorganisaties afgesproken met supermarktketens. Het gaat om mais, doperten, wortels en om jonge kapucijners. Ook wordt de hoeveelheid zout in die producten verminderd. In tuinbonen, spersiebonen en snijbonen zat al geen toegevoegde suiker meer. En binnenkort bevatten ook die minder zout. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en blijft het droog. Morgen begint de dag droog met wat zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. En van de middag en de avond kan er een bui vallen. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat 7 kilometer file tussen Hoevelaken en Eembrugge. 4 kilometer op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer. 11 kilometer file nog op de A4 Amsterdam Den Haag na een ongeluk tussen Hoofddorp en Hoogmade. De weg is alweer vrij. Op de A9 Amstelveen Alkmaar 15 kilometer langzaam rijden tussen Aalsmeer en Knopend A10 watergraafsmeer Koenplein 20 minuten vertraging bij Tuindorp Oostzaan. 5 kilometer file door een ongeluk. 40 minuten vertraging over 10 kilometer op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Knoop het Oude Rijn. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoop het Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander. Een half uur vertraging over 5 kilometer file. De te hoge vrachtwagen voor de A22 Velzen Beverwijk, eh, die staat er nog steeds. Verkeer rijdt om via de Wijkertunnel. En op de A208 Haarlem Velzen sta je daarom in de file bij de A22 4 kilometer.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 Op deze cd loopt Sarah het image van mooie vrome country zangeressen. Een fijne country punkabilly band met een zangeres die nu eens niet tot vervelens toe probeert om de stoeltjes van The Voice te laten draaien. Maar een eerlijk, rauw verhaal vertelt. Misery Without Company. Het gaat ontzettend goed met de Amerikanen, met prachtalbums van onder andere Chris Stapleton, John Morland, Andrew Combs en met het debuut van de Nederlandse singer-songwriter Mercy John heeft de liefhebber niks te klagen. Met de Nashville Sound met daarop Tupelo voegt Jason Isbell daar nog een prachtplaat aan toe.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 De eerste single afkomstig van dit album, Love Being a 70s Child, klinkt poppy, maar zo gaat het tegenwoordig in de country. Op zich een single met hitkansen en ze krijgt momenteel veel airplay. Ze hebben ervaring opgedaan in het bruiloftscircuit van Nieuw-Zeeland en Australië. Bevan Gardner en Georgie Daniel hebben echter veel meer in hun mars. Luister maar naar het schitterende If This Is Goodbye. Real Country Sinds ik Los Lobos jaren geleden live op heb zien treden in Paradiso, draag ik ze een warm hart toe.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 cosas por lo digo por si quieres escapar. Hay en el otro el que manda el vitoligio, no mal aviso y te tienes que agarrar. Ay, Anselma, Anselma, Anselma, chaparra de mis penares, o dejas que te visite, o te mando a los enlarmes. Quemo la casa, porque por algo soy aquí la autoridad. Yo te mando de todo este municipio, yo te lo digo por si quieres escapar. Ahí en el otro el que manda mi colegio, no mal aviso y te tiene que agarrar. o te Ik heb een verzoek aan je. Wil je met me dansen vanavond? Steven James en The Jaded zetten mijn woorden kracht bij. Het zal wel bij dit verzoek blijven, want ik ben niet zo'n danser. let's forget the world and make it feel alright. Notches from a Lonely Room reikte niet verder dan een 46e plaats in de country charts. Toch is en blijft het een heel kenmerkende song voor Dwight Jokum. We schrijven 1989. De original van deze week. She wore red dresses with her black shining hair. Oh, she had my baby. kisses and told such sweet lies. sleeping shadows in the cold neon light in the dark morning silence i placed the gun to her head all oh, she wore red dresses but now she lay dead The Age of Miracles is het tiende studioalbum van Mary Chapin Carpenter. Het stamt uit 2010 en werd evenals haar voorgaande albums als een juweeltje omschreven. I Put My Ring Back On is een van de songs op dat album. Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. De naam van Dick van Altena staat voor kwaliteit. Rest on My Strings is zoals bijna gebruikelijk door hem zelf geschreven. Het is de voorloper van een album dat later dit jaar verschijnt. I can see her say goodbye to the moon and the love that she shines on. Though I song before this rust on my strings. on my brow. Bid life farewell for it stains. I'll sing you one more song before this rust on my strings. there's so much to say and do. So be strings. Janie Sabo treedt ook weer op. Voorlopig doen we het nog met oud materiaal van haar. Virginian Railroad is minder druk dan vroeger. De herinnering blijft. Missing You. I've been making lots of friends Gotta learn to begin again Learn to take it on the chin I've been missing you And I've learned to go out and I try real hard not to fight. Keep on till I get it right. And I've been missing you. Lately I stopped growing. Lately it's been showing. You watch me like you know. missing you again. I'm trying not to think so much. I know it's just a mental drudge. Get to thinking by the touch, start missing you. I've got no goodness to redeem. All I do is think and dream that we're walking as a team and I was kissing you. Lately I stopped growing. Lately it's been showing. You watch me like you know it. I've been missing you. Dit was het blokje Country uit eigen land. Het nieuwe album Fireflies in Nashville schreef Lana Wolf in Londen en werd vervolgens in Nashville opgenomen met topproducer Alan Glass. Hij werkte verder met grote namen als Earth, Wind and Fire, Whitney Houston, Rita Franklin en Amy Winehouse. Langzamerhand ben ik haar biggest fan in town. Ik hoop dat er nog veel volgen. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. zes broers en zussen in de Lindsay family. Boogie Woogie Buggle Boy wijst op de uitzonderlijke harmonie van de zusters in een nummer dat hen op het lijf geschreven is. Het origineel is natuurlijk van Bette Midler. Zometeen nog een uur country. a famous man from Chicago way. had a boogie style that no one else could play. He was a top man at his craft. But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blown reveille. He's a boogie woogie bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because he could not jam. The captain seemed to understand. Because the next to the cap, went out and drafted a band. And now the company jumps when he plays Reveille. He's a boogie woogie bugle boy of company B. I toot, I toot, I toot, yeah, I toot. He blows a dick to the bar. In boogie rhythm, They can't blow no unless the bass and guitar's playing with him. He really breaks it up when he plays Reveille. He's a boogie woogie bugle boy of company B. to the bar. He can't blow no if the bass and guitar isn't with them. And the company jumps beneath his reverie. He's a boogie woogie bugle boy of Company B. He puts the boys to sleep with boogie every night and wakes them up the same way in the early bright. They clap their hands and stamp their feet because they know how he plays, and someone gives him a goes to the bar. In boogie rhythm, I can't blow a note unless the bass and guitar's playing them. He really breaks it up when he plays reveille. He's a boogie woogie bugle boy of Company B. He really breaks it up when he plays reveille.